3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ongelukken gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de wegbeheerders stoplichten nauwelijks controleren. Dat zouden ze volgens de richtlijnen drie keer per jaar moeten doen... om bijvoorbeeld te kijken of de verkeerssituatie is veranderd. Het leger van Slovenië gaat de politie helpen met het bewaken van de grens met buurland Kroatië. De militairen gaan vooral agenten helpen om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Ze zullen niet zelfstandig in actie komen. De inzet van het leger duurt volgens de Sloveense premier drie maanden. Het besluit komt na de aankondiging van buurland Oostenrijk dat minder vluchtelingen gaat toelaten. Slovenië krijgt steeds meer asielzoekers sinds Hongarije een hek heeft gebouwd op de grens met Kroatië om vluchtelingen tegen te houden. Het dodental van orkaan Winston op Fiji blijft oplopen. Reddingswerkers hebben opnieuw lichamen gevonden... waarmee het dodental door de storm nu op 29 staat. Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen... omdat er met sommige afgelegen gebieden nog geen contact is. Met windsnelheden tot 325 km per uur was Winston de zwaarste storm die Fiji ooit heeft getroffen. Volgens een regeringswoordvoerder staat er op het zwaarst getroffen eiland Koro bijna niets meer overeind. Burgemeester Van der Werf van Luttelgeest zegt dat er vorige maand tijdens een informatieavond over de komst van een asielzoekerscentrum geen noodbevel van kracht was. Dat meldt Omroep Flevoland. Journalisten van die omroep werden die avond weggestuurd. De burgemeester zegt dat dat per ongeluk gebeurde omdat er een verkeerde verklaring op de website van de gemeente is gepubliceerd. Het weer. Vannacht kan op sommige plekken een bui vallen, bij 2 tot 5 graden. In het noorden en oosten kan het aan de grond vriezen. Morgen overdag af en toe zon, maar ook soms regen. Daarbij is een kleine kans op natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 7. Dit was het en...